Raymond Ree met het NOS-journaal. Honderden politiemensen en tientallen ambtenaren zijn in Eindhoven bezig met een grote actie tegen mensenhandel in de prostitutie. Volgens de politie en de gemeente zijn er concrete aanwijzingen dat vrouwen achter de ramen het slachtoffer zijn van mensenhandel. Er zou sprake zijn van uitbuiting, het aanbieden van drugs aan prostituees en het tewerkstellen van minderjarigen. En ook moeten vrouwen slapen in het bed waarin ze klanten ontvangen, wat tegen de regels is. De prostituees worden overgebracht naar het stadhuis waar rechercheurs klaarstaan om met hen te praten. Op het stadhuis zijn ook hulpverleners, advocaten en tolken. Het aanwezige publiek, pooiers en klanten moeten zich legitimeren. Op het Bakelandplein werken vooral buitenlandse vrouwen van wie de helft afkomstig is uit Roemenië, Bulgarije en Hongarije. Aan de actie doen 300 politiemensen en 50 ambtenaren mee. Steeds meer burgemeesters verzetten zich tegen de plannen van het kabinet voor een illegale quotum. In Nieuwsuur uit de burgemeesters van Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Almere, Leeuwarden en Rotterdam kritiek op het nieuwe illegale beleid van de ministers Leers en Opstelten. De ministers hebben met de politie afgesproken dat er dit jaar 4800 illegale worden opgepakt en overgedragen aan de dienst terugkeer en vertrek. En dat is 10% meer dan in 2010. Kazachstan eist een excuus van Kuwait voor het spelen van een nep-volkslied tijdens een medailleuitreiking. Het incident gebeurde gisteren na afloop van een schietsportwedstrijd. Die werd gewonnen door een deelnemster uit Kazachstan. De organisatie in Kuwait had een volkslied van internet gedownload, maar wist niet dat het ging om een parodie uit de omstreden Borat-film, waarin de draak wordt gestoken met de culturele gewoonte van Kazachstan.